ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanuit verschillende landen wordt er positief gereageerd op een Amerikaans plan voor Gaza. De VS en Israël zijn akkoord over een plan om de oorlog in Gaza te stoppen. Er staat onder meer in dat Hamas alle gijzelaars vrijlaat en de wapens inlevert... en dat het Israëlische leger zich stapsgewijs terugtrekt uit Gaza. Meerdere Arabische en Europese landen steunen het... maar er zitten nog een hoop losse eindjes in het plan. Dat zegt correspondent Nasra Habib Allah. Bepaalde punten zijn zo geformuleerd dat verschillende lezingen mogelijk zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld wel gesproken over Palestijnse zelfbeschikking... maar niet over of en waar en wanneer er dan een Palestijnse staat komt. En daarmee lijkt het erop dat veel details nog uitgesproken moeten worden... en is het de vraag of ze daaruit gaan komen. En het is sowieso nog wachten op een reactie van Hamas. Tot nu toe hebben ze alleen gezegd dat ze het plan met een open blik zullen bestuderen. In Zwijndrecht zijn meerdere jongeren opgepakt voor geweld. Al maanden zijn er incidenten tussen jongeren uit verschillende wijken. Er is nu een jongen van 14 opgepakt die iemand van 13 zou hebben bedreigd. Vier andere jongeren zijn aangehouden voor een steekpartij. Daarbij raakte eerder deze maand een jongen van 17 zwaar gewond. Al het wachten waar vluchtelingen mee te maken krijgen is slecht voor hun gezondheid. Iemand die naar ons land komt moet vaak eerst lang wachten op goedkeuring om hier te blijven. Daarna op het overkomen van familieleden. En daarna nog op een huis. Dat zegt Vluchtelingenwerk Nederland. Al met al is dat wachten op wachten op wachten. En sommige mensen zitten wel vier jaar in de wachtstand... zonder dat zij enige grip op de situatie hebben. En dat veroorzaakt heel veel stress. En dat is slecht voor hun mentale en fysieke gezondheid. Jongeren hebben een nieuwe sport ontdekt, volgens Trouw, golf. Volgens de krant komen er elk jaar duizenden nieuwe golfers bij... en is de helft daarvan onder de 30. Sinds de coronacrisis zit de sport in de lift... omdat het een van de weinige sporten was die bijna altijd door konden blijven gaan. Een jonge golfer zegt tegen de krant dat de sport tegenwoordig echt niet meer alleen maar voor oude, rijke mensen is. En het weer nog. In het noordoosten is nog dichte mist. Als die helemaal is opgetrokken, een beetje van alles wat. Wolken met kans op een enkele bui, maar ook weer veel zon bij 16 tot 19 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn staat een file tussen Brezendijk en de Oever.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 I rock a lawsuit when I'm going to court. A white suit when I'm getting divorced. A black suit funeral home and my birthday suit when I'm home alone. Talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying, Now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name And Of the rich and famous, your first hit on you a shame. Of the life, of the life, of the life we're living. I just wanna live. don't No, nothing. still breathing. She is holding my van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Internationaal wordt positief gereageerd op het plan van de VS... om een einde te maken aan de oorlog in Gaza. Onder meer Frankrijk, Duitsland en verschillende islamitische landen... zeggen het plan te steunen. Ook Israël steunt het plan. Hamas bestudeert het nog. In Zwijndrecht zijn minderjarigen aangehouden na geweldsincidenten. Het zijn een jongen van 14 die een 13-jarige zou hebben bedreigd... en vier jongens die betrokken zouden zijn bij het neersteken van een jongen van 17. Namen en mailadressen van mensen die zich bezighouden met de wolf in Utrecht zijn op straat beland. Een burger vroeg gegevens over de wolf op bij de gemeente... en kreeg per ongeluk het bestand met de persoonsgegevens opgestuurd. Het weer in het noorden en oosten kans op mist. Verder afwisselend wolkenvelden en zon bij een graad of 18. Dit is ZFM. all alone. We get so drunk that we can hardly see.